Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het kind dat vanmiddag om het leven kwam bij een ongeluk in Eerseke in Zeeland... is een meisje van vijf. Ze komt uit de Zeeuwse gemeente Capelle. Er ging vanmiddag in Eerseke mis met een versierde kampioenswagen. De opengewerkte vrachtwagen was onderweg naar de voetbalclub... waar het meidenteam onder de 15 kampioen was geworden. Volgens de voorzitter van de club stonden de kinderen van de chauffeur op de wagen. Toen de man hard moest remmen voor een rotonde viel een van zijn twee dochters op de weg. In Noord-Italië zijn door overstromingen al zeker 36.000 mensen geëvacueerd. Vooral de regio Emilia-Romagna is zwaar getroffen. In de afgelopen dagen kwamen grote gebieden onder water te staan door noodweer. Dit weekend regent het opnieuw in de regio en gevreesd wordt dat rivieren weer buiten hun oevers zullen treden. De provincie Gelderland heeft de stikstofplannen niet op tijd klaar. Natuurminister Van der Wal wil dat op 1 juli alle provincies hun plan inleveren... voor het verminderen van de stikstofuitstoot, maar Gelderland lukt dat niet. Volgens de verantwoordelijk gedeputeerde komt dat omdat de landelijke overheid de zaken nog niet op orde heeft. De provincie heeft duidelijkheid nodig van het kabinet, onder meer over hoeveel geld er beschikbaar is voor bijvoorbeeld regelingen voor piekbelasters. Manchester City is kampioen geworden in de Premier League. City speelde vanavond zelf niet, maar wint de Engelse competitie toch... omdat concurrent Arsenal met 0-1 verloor van Nottingham Forest. Voor Manchester City is het de negende landstitel. De club maakt ook nog kans op de titel in de FA Cup en de Champions League. In de finales neemt Manchester City het op tegen Manchester United en Inter.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 Ladies and gentlemen, party people in the place to be. You are now listening to the incredible sound of Mr. Cavistelli DJ. Cavistelli. And this is my house. I love you so much. came back to me, I'm gonna hold it so close.